In het pand is asbest verwerkt. Een deel daarvan is op de weg terechtgekomen. De omgeving van het partycentrum is daarom afgezet. In de buurt staan drie huizen die zijn ontruimd. Ook een bedrijfspand waar 30 mensen waren is ontruimd. De bewoners en werknemers worden opgevangen in het gemeentehuis. Hoe de brand in Venhuizen is ontstaan is nog onduidelijk. Twee Turkse ministers zijn opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Het zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken. Hun zoons werden vorige week met 22 anderen opgepakt. Ze zouden hebben gesjoemeld met de aanbesteding van overheidsopdrachten. Premier Erdogan verzette zich tegen de arrestaties en noemde het corruptieonderzoek een smerige zaak. Volgens Erdogan zijn de beschuldigingen ongegrond en alleen gericht op het ondermijnen van zijn regering. Politieagenten die bij het onderzoek waren betrokken zijn door hem ontslagen of overgeplaatst. De agenten worden beschuldigd van machtsmisbruik. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van secretaris-generaal Ban Ki-moon om aanzienlijk meer vredestroepen te sturen naar Zuid-Soedan. Dat land staat op de rand van een burgeroorlog. In het land zijn al 7000 militairen en 900 politiemensen gestationeerd. Daar komen nu nog eens 5500 militairen en 423 politiemensen bij. Music for Life, de Belgische tegenhanger van Serious Request, heeft 2,5 miljoen euro opgebracht. DJ's van Studio Brussel maakten een week lang in de buitenlucht radio om geld in te zamelen voor goede doelen. De 3FM-inzamelingsactie Serious Request leverde dit jaar het recordbedrag op van 12,3 miljoen euro. Dat was net iets meer dan vorig jaar. En de, in Nederland wordt vanmiddag de eerste kersthoespraak van koning Willem-Alexander uitgezonden. Het is nog niet bekend wat het thema wordt. Laatste reden van toen nog koningin Beatrix legt vorig jaar lakte een dag voor kerst uit. De toespraak van de koning is om 1 uur te zien op Nederland 1 en op nos.nl en te beluisteren via Radio 1. Het weer in het noorden nog een bui, verder droog en vanmiddag wat zon.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 Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderdduizend ballen door elkaar drinkt, word ik kerstmis, kerstmis. En naar de kerst ga ik wat doen aan gymnastiek. Kerstmis,